Morgen geeft de minister daar uitleg over in de Tweede Kamer. Nu heeft het ministerie de berichten vast openbaar gemaakt. Onze verslaggever Lars Geert is ook druk aan het lezen. Maar het zijn er wel heel veel hoor. Echt, eh, ze hebben ineens al het appverkeer. Niet alleen tussen Hugo de Jonge en Siewert van Linden bijvoorbeeld. Of tussen Hugo de Jonge en de topambtenaar waarmee hij over deze deal heeft gecommuniceerd. Maar ook tussen Hugo de Jonge en toenmalig minister Martin van Rijn. Nou, te veel om op te noemen. De Jonge zegt dat hij niet betrokken was bij de onderhandelingen. En voorlopig geven de berichtjes hem gelijk. Uit het appverkeer zoals we dat nu hebben gezien... kun je inderdaad niet opmaken dat Hugo de Jonge eh, direct betrokken is is geweest bij de totstandkoming van die 100 miljoen deal die Siewert van Liene en zijn consorten hebben eh, gekregen. Rode Jongen zegt wel dat hij de Kamer eerder had moeten vertellen over het contact met Siwert. Hoogleraren geven lang niet altijd op waar ze allemaal nog een bijbaantje hebben. Terwijl ze daar wel toestemming voor nodig hebben van de universiteit. Dat meldt Nieuwsuur. Van duizenden hoogleraren is niet bekend wat ze ernaast doen. En zo kunnen ze commercieel bijklussen. Het ligt ook aan de universiteiten en academische ziekenhuizen waar ze voor werken, want die hebben vaak geen bijbanenregister. En een lichtpuntje voor Ed Sheeran. De, een plagiaatzaak over een van zijn nummers is met een sisser afgelopen. Een Brits artiest sleepte Ed voor de rechter... omdat hij vindt dat hij een liedje heeft dat wel heel erg op Shape of You lijkt. Ik leg ze even voor je naast elkaar. I'm in love with your body. Volgens de rechter zijn er inderdaad wel wat overeenkomsten, maar is het geen kopie? Het weer. Veel wind, aardig wat regen, gaatje of 11. Ook morgen nat, vooral in het zuiden en zuidoosten kun je maar beter een regenjas aantrekken.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 Then live the rest of our life, but not together. Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told. walking around. If I pretend that nothing ever went wrong, I can get to my sleep. all a couple melodies will get you pretty far. is lacking a hero, and they have not a clue when it's all gonna end.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 Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Een kleine president gaat de wereld rennen. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein.